Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Libië wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de overstromingen. Correspondent Daisy Moore is bij reddingswerkers die op zoek zijn naar slachtoffers. Ik zie hier slippers, lepels, vorken, een bankstel iets verderop. Al dikke week zijn deze mensen aan het zoeken naar lijken. En die spoelen nog altijd aan, maar zitten ook verstopt hier. Onder die auto's die zijn omgevallen, onder die stenen, overal. Ze hebben er vandaag al een paar gevonden. Het gaat maar door hier. Ze verzamelen ook DNA-materiaal om erachter te komen wie de overledenen zijn. De reacties op de dood van fotograaf Erwin Olaf stromen binnen. Het Koningshuis, waarvan hij de vaste fotograaf was... schrijft op X dat Nederland een getalenteerd en groot kunstenaar verliest. De staatssecretaris van Cultuur zegt dat Olaf met zijn camera alles naar een hoger niveau wist te tillen. Vandaag werd bekend dat Erwin Olaf op 64-jarige leeftijd is overleden. Hij leed al lang aan een longziekte. Na een longtransplantatie leek het weer goed met hem te gaan, maar is onverwachts overleden. Op het terrein van een omstreden hondenfokker uit Eersel in Brabant zijn opnieuw acht honden gevonden. Het is de tiende keer dat de inspectie honden bij hem vindt... nadat de Raad van State oordeelde dat hij moest stoppen als fokker. Hij hield meer dan 600 verwaarloosde honden op zijn terrein omdat hij na alle controles nog steeds honden heeft... moet de man een boete van 25.000 euro betalen. En er zijn volgend jaar misschien wat minder festivals in Amsterdam. Burgemeester Halsema is geschrokken van de resultaten van een onderzoek... naar de veiligheid bij grote evenementen. En daarom wil ik eerst meer zekerheid... dat de veiligheid op evenementen en festivals gewaarborgd is. En dat maakt dat ik het op dit moment niet verantwoord vind... om het huidige aantal grote evenementen mogelijk te maken.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 Y a ella le gusta él. La tengo loca con él. Sola se toca cuando mirándola yo le hago love to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too.